Uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een van de kinderen die gewond is geraakt bij de mesaanval in Frankrijk is Nederlands. Vanochtend begon een man in een speeltuin in de stad Annecy om zich heen te steken. Twee volwassenen raakten ook gewond en ook een aantal kinderen. De politie gaf een persconferentie en correspondent Frank Renaud luisterde mee. Ze maakte bekend dat het vier kinderen waren. één van 22 maanden oud, twee van 2 jaar oud en één van 3 jaar oud. En de jongste, het jongetje van 22 maanden, dat is is dus een, Nederlander. Eh, het kind van drie jaar is een Engels meisje. En de twee middelste van twee jaar, dat zijn twee Franse kinderen die gewond zijn geraakt. Het Nederlandse kind hoort bij een gezin dat op vakantie is in de Franse stad. Van de vermoedelijke dader weten we dat het een vluchteling is uit Syrië... die een tijdje in Zweden woonde. Hij wordt aangeklaagd voor poging tot moord. Oekraïne zegt dat Rusland doelbewust aanvalt tijdens evacuaties in de stad Gerson. Die Oekraïnse stad is zwaar getroffen door overstromingen naar de dam breuk. Tijdens de evacuaties zijn reddingswerkers en burgers beschoten. Volgens Oekraïense bronnen kwam er zeker één iemand bij om het leven en raakten er twee mensen gewond. De officier van justitie die over voetbal gaat wil Ajax-ziet Steven Berghuis voor zeker één wedstrijd schorsen. De aanvaller haalde eind mei uit naar een supporter van FC Twente... toen er een racistische opmerking werd gemaakt over een collega-speler. Berghuis kan de straf accepteren of niet. Als hij er niet mee akkoord gaat, dan gaat er een speciale commissie naar de zaak kijken. Ja, een strak blauwe hemel en lekker veel zon. Het is genieten vandaag buiten. Onze verslaggever Suzanne de Vries praatte zichzelf ook naar buiten... om dat bijna zomergevoel op te zoeken. Hoe ik geniet van het weer. Door als een ooievaar met mijn armen wijd te staan... langs ergens aan het water. Met een eh, lekker eh, wit wijntje erbij en een uh, croissant. Ik heb zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. Het is best wel koud voor deze tijd van het jaar. Het is 25 graden. Ja, het mag wel iets warmer. Zomerman, ik heb ook zin in de zomerman. Jammer voor de plantjes. Niet regent. Fijn voor ons. Alleen een beetje hooikoorts. Maar ja, daar kan ik niet zoveel aan doen. Maar ja, dat is gewoon een pilletje nemen en weer doorgaan. Het is warm, maar ja, zomer, wat verwacht je? En dit weekend wordt het waarschijnlijk nog iets warmer. Festivals nemen in elk geval maatregelen door gratis zonnebrand, extra water of meer schaduwplekken te regelen. Het weer nu op, veel plekken ook zon. Bij maximaal 27 graden in het oosten en het zuidoosten kan het gaan onweren. En vanavond koelt het af naar een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is nog altijd druk in de regio Noord-Holland. Meeste vertraging daar nu op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer staat 10 kilometer file. Vertraging is een half uur. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. 6 kilometer file en de vertraging van 10 minuten.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 Nee, zo'n uh, computermuis. dan vliegt die cursor van de ene kant naar de andere kant. En dan ben ik bijna het overzicht kwijt. Goed, deze zandwoordraad door begint met Stevie Wonder. Een echte ouderwetse klassieker met Superstition. Ik vind het toch altijd nog eh, steeds een van de nummers die moeiteloos de tand destijds heeft weten te doorstaan.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 Dus dat eh, weet je dan ook weer. Ehm, straks in Alternative FM sowieso nog een lang interview. Beter gezegd, een interview met Wolfie. Daar zitten behoorlijk wat tracks in van de EP omhoog. En daarna is het de beurt aan Lorem Ipsum. Die komt vanavond vanaf 8 uur hier spelen. Dit zat in de mailbox van het eh, radioprogramma wat uh, hierna komt. Maar ja, eh, Nederlandse producties vieren hoogtij in Alternative FM. En dit komt toch echt uit Engeland. Maar goed, we hebben dit filiaaltje een beetje gekaapt. Dus kunnen we dit laten horen. Woozy Bamboozy. Back to the time. Incidental moments we be eyes are crying Flash bulbs cracking, hard to disregard. Cold bones and secret serenades. Pray, but gods don't listen anyway. Childhood in the June. Summer always over so soon. Trying to keep eye on you Like a hurt, lost and fool oh, oh. oh no, I've said too much I set it up Consider this Consider this is een beetje een obscuur nummertje eerlijk gezegd. Uh, in de jaren 80. De Motels. En Suddenly Last Summer. Eh, dan moet ik even het lijstje erbij pakken. En terwijl mijn pen ook ergens eh, er <laughs> in één keer vandoor gaat. Ehm, dat waren er drie achter elkaar. En niet twee. Uh, Woozy Bamboozy. Woozy Bamboozy. En komen uit Engeland. En ze hebben al aandacht gekregen van de BBC al daar. Dus het schijnt wel heel erg wel degelijk iets te worden. Daarachter R.E.M. Uh, en Losing My Religion. En natuurlijk de motels. Tot aan de hoofdpunten van het nieuws van half zeven draaide er nog heen. En die zat ook al eens een keer in de mailbox van deze fijne omroep. En dat is Luca Luke. En dat nummer dat heet Wishful Melody.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 De aanvallen zijn volgens Oekraïne het werk van Rusland. Vanaf morgen rijden er vanwege het verwachte warme weer extra treinen naar de kust. Onder meer tussen Haarlem en Zandvoort zetten NS extra en ook langere treinen in. In Den Haag gaan extra trams rijden naar Scheveningen. Het weer, landinwaarts, kans op een regen- of onweersbui. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw volop zon en 20 graden op de Wadden tot 30 lokaal in Limburg. for kom ik uit bij een een of ander luchtje. By far uit eh, België. Daarvoor hoorde je trouwens eh, Carly Simon. En dat eh, riddeltje doet mij toch wel een beetje sterk denken aan Somjeu met Drive. Nou, deze dame heeft afgelopen week haar EP uitgebracht. Dus dan draaien we maar weer.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 Wendy Moore met uh, Beast. En daarachter hoorde je die Dieren. Die jongens eh, die komen uit IJsland. En dat eh, betekent zoiets als seizoenen. Dat nummer dat heet trouwens Your Shadow. we gaan weer, weer de regio in. Want deze dame die komt toch echt uit de regio vandaan. Sue the Night. Met haar laatste single die ze nog niet zo lang geleden heeft uitgebracht. En Oceans tussen haakjes You Might Go. that I can do. I don't know why I'm here or how we'll end up. It's no use trying to make sense of things. We're getting lost in what might have been. Feels just like a new day. Air is crisp and cold and I will keep starving zo zat hij eh, afgelopen zondag in het eh, programma van Even Blij en Dijkstra ter plekke. Want eh, daar zat hij in deze Ruud met I Always Believe in You. zo spreekt Zandvoort een driftig woordje mee. Want ook Wendy Moore wordt schijnbaar ook nog gedraaid op de landelijke radio's. Dus wat dat gaat, gaat het wel een beetje de goede kant op. daarvoor hoorde je, voor Ruud Hameling hoorde je Night', Maar die heeft ook nou niet meer echt de introductie niet meer nodig. Want eh, die is ook redelijk aan de weg aan timmeren als het eh, daarom gaat. Straks eh, hebben we weer een alternatieve FM. En daarin zit vanaf 8 uur een live optreden van Lorem Ipsum uit Volendam. Precies een jaar na dato komen ze weer langs. Het is alsof de duvel ermee speelt. Maar er zitten nog meer dingen in het programma wat uit Volendam komt. Want Sai Hollywood dat is ook een band die afgelopen week een EP heeft uitgebracht. En die, eh, daar zullen we ook eh, wel wat eh, van gaan laten horen in dat programma. Goed, we hebben er nog één. En dat is een duidelijke Phil Collins productie.